4 uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle coronacijfers zijn lager dan vorige week. Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalde met 25 zegt het RIVM. En ook ziekenhuis- en IC-opnames daalden. Dat komt door vaccineren, maar ook omdat minder mensen zich lieten testen. Al met al betekent het dat eh, wij het gevoel hebben dat in de meivakantie... en ook in het lange weekend na hemelvaart... dat mensen minder vaak naar de teststraten zijn geweest om zich te laten testen. Maar desalniettemin zien we toch een positieve trend die we vandaag heel graag naar buiten brengen. Ja, die positieve trend ziet het RIVM in alle leeftijdsgroepen en ook bijna overal in Nederland. Behalve in het noorden van Brabant en Limburg. Daar is het aantal besmettingen nog hoog. Deze zomer hoef je waarschijnlijk maar één coronaprik te hebben gehad om op reis te kunnen in de EU. De landen werken aan een covid-reiscertificaat. Je hoeft dus niet te wachten op beide prikken voordat je dat kunt krijgen. Paniek in de Chinese stad Shenzhen. Een 300 meter hoge wolkenkrabber begon daar om totaal onduidelijke redenen te schudden. Er was geen aardbeving, aardbeving gemeten. Honderden mensen renden weg en de rampendienst doet nu onderzoek. In snelgroeiende Chinese steden worden wolkenkrabbers binnen no time uit de grond gestampt. Daarbij worden niet altijd alle regels gevolgd. De maker van FIFA heeft een overleden speler aan de voetbalgame toegevoegd als eerbetoon. Kian Prince was een, van, was een groot talent Hij speelde bij Queen's Park Rangers in Engeland... en werd op zijn vijftiende doodgestoken toen hij tussen twee ruzie in de schoolgenoten sprong. Dat is vandaag precies 15 jaar geleden. De vader van de vermoorde voetballer vindt het knap hoe zijn zoon nu alsnog als 30-jarige in het spel komt. Very emotional, because I could see Kyan in there. Hmm. I could see Kyan in there. It must have been a very difficult process to do, but he's done a great job. De vader zet zich al jaren in om het aantal slachtoffers van steekpartijen naar beneden te krijgen. Het weer. Het wordt de komende uur op steeds meer plekken droog met ook wat zon. Morgen is er ook zon, maar ook weer buien. En het wordt 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files in de regio met vertraging op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp. Tussen de knooppunten Raasdorp en De Hoek heb je een kleine 10 minuten oponthoud. En op de N247 van Amsterdam naar Horen 5 minuten vertraging tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland.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 Er werden ruim 35.000 positieve testen geregistreerd bij het RIVM. Er liggen nu 2149 mensen in het ziekenhuis. Een week geleden waren dat er nog 2480. Palestijnen op de bezette, bezette westelijke Jordaan-oever staken... vanwege wat zij noemen de Israëlische onderdrukking en bombardementen. Niet alleen in de bezette gebieden, maar ook in Israël zijn winkels van Palestijnse eigenaren dicht. En voorzitter Gerdy Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei... wordt deze zomer opgevolgd door Wim van der Donk. Hij is rector magnificus bij de Tilburg University...